Mariel Hageman met het NOS Journaal. Er is verwarring ontstaan over een vuurbal die vanavond in het hele land was te zien. Veel mensen belden de politie omdat ze dachten dat het een neerstortend vliegtuig was. De politie ging op onderzoek uit en hoorde dat het volgens de NASA ging om een meteoor. Maar een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen spreekt dat tegen. Volgens hem is het veel waarschijnlijker dat het een deel was van de Soyuz-raket... waarmee André Kuipers deze week naar het ISS is gevlogen. Dat het verschijnsel uitzonderlijk lang was te zien, duidt er volgens hem op dat het iets anders is dan gewoon ruimtepuin. In de afgelopen drie jaar hebben 320 agenten de politie verlaten vanwege wangedrag. Tweederde van de agenten is ontslagen, de rest stapte zelf op. Het aantal is lager dan in eerdere jaren. Geweld en mishandeling zijn steeds vaker de reden voor ontslag, maar ook zedendelicten en misbruik van bevoegdheden. Volgens de korpsbeheerders is het goed dat agenten die aantoonbaar de fout ingaan worden ontslagen omdat juist politiemensen integer moeten zijn. In Duitsland is de Nederlandse operettezanger en acteur Johannes Heesters overleden. Hij was de oudste podiumartiest ter wereld. Heesters was 108 jaar oud en had nog altijd geen afscheid genomen van het vak. Hij heeft naar schatting zo'n 9000 keer op het podium gestaan. Heesters trad vooral op in Duitsland waar hij sinds de jaren 30 woonde. In Nederland was hij omstreden omdat Heesters carrière maakte tijdens het naziregime. Heesters overleed in een kliniek in het Duitse Starnberg, waar hij vorige week was opgenomen. Ajax heeft de man die woensdag AZ-keeper Esteban aanviel een stadionverbod opgelegd van 30 jaar. De man van 19 had al een arenaverbod van drie jaar voor eerder vergrijp. Ajax weet inmiddels wie een kaartje voor hem heeft geregeld waardoor hij woensdag toch het stadion in kon.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 house. I can't keep up. In Berlin, techno. I can't keep up. In the US, electro. I can't keep up. Now this is dubstep shit. Fijne dagen